Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Op een sportveld in het Friese dorp Twijzel is een aantal kinderen terechtgekomen onder een stenen dugout. Een meisje is daarbij om het leven gekomen. In het dorp ten oosten van Leeuwarden werd vanmiddag een schoolkorfbaltoernooi gehouden... waaraan veel basisscholieren meededen. Vijf kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het meisje overleed daar aan haar verwondingen. VVD en PVDA in de Tweede Kamer blokkeren vandaag een debat met premier Rutte over de EU. De hele oppositie is voor zo'n debat. De oppositie wil opheldering van de premier over zijn uitspraak dat Europa terug moet naar vijf kerntaken. De partijen willen weten of dat een kabinetstandpunt is of een campagneuitspraak in het kader van de Europese verkiezingen van morgen. En als het aan scholieren ligt, wordt de PVV de winnaar van die verkiezingen. Bij de scholierenverkiezing kreeg de partij van Geert Wilders de meeste stemmen. De Piratenpartij werd tweede. De combinatie ChristenUnie-SGP eindigde op de derde plaats. Volgens de organisatie komt dat doordat een school in Venendaal massaal op die partij stemde. Ahold treft voor bijna 300 miljoen dollar een schikking met klanten van zijn voormalige dochterbedrijf US Food Service. Daarmee koopt Ahold verdere vervolging in de Verenigde Staten af. In 2003 kwamen bij US Food Service een boekhoudschandaal aan het licht. Daardoor betaalden klanten van het bedrijf, vooral ziekenhuizen en scholen, veel te veel. In 2005 trof Ahold al een schikking met beleggers die geld misliepen door de fraude. China en Rusland hebben een akkoord gesloten over de levering van Russisch gas aan China. De ondertekening is een succes voor president Poetin, die daardoor verzekerd is van een belangrijke afnemer van het Russische gas. Europa wil daar minder afhankelijk van worden. De deal, met een looptijd van 30 jaar, heeft een geschatte waarde van 400 miljard dollar. Het weer, het is bewolkt met steeds meer kans op regen en onweer. Vannacht blijft het zacht, rond de 16 graden. Morgen begint zonnig. In de loop van de dag opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Uitzonderingen zijn wel de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar staat tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum zo'n 15 kilometer file. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 5. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is in beide richtingen dicht bij de Heinenoordtunnel.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 Love never felt so good. Bij deze opgedragen van mij aan helemaal niemand. <laughs> en daarvoor nog Coldplay, A Sky Full of Stars. En die Michael Jackson, die is al, eh, deze ligt al een paar jaar op de plank natuurlijk. Die vocals, die moet hij ergens voor zijn dood moet hij die, die eh, hebben ingezongen. Eh, en uh, Justin Timberlake is er nu overheen gegaan. Is een fantastische plaat uitgekomen. Die hoorde je hier bij ZFM Masters. Love never felt so good. Nog een paar tellen de tijd om antwoord te geven op de Maurice de Jonge Hond vraag van deze week via de mail. Stefan.cfmzandvoort.nl Mijn eindexamen was een hel. A. Ah, ja, ik vond het echt vreselijk. Altijd maar leren en dat gezeik. B. Het viel best mee. Leuk is anders, maar was best oké. Of C. Nee, ik hou van leren. Ik kan uren achter elkaar studeren. on the World to Change hier bij ZFM 106.9. Nieuwe editie van ZFM Beachmasters. Tijd om eens even de balans op te maken. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. De vraag van vandaag die luidde als volgt. Mijn eindexamen was een hel. Eindexamen zijn bijna op zijn einde en eh, tijd om de balans daar even van op te maken. Terechtgekomen op de vierde plek. Niet met de helspotten, geiketter. Nou, dat is toch weer mooi. Terechtgekomen op de derde plek. Nee, ik hou van leren. Ik kan uren achter elkaar studeren. Terechtgekomen op plek 2. Het viel mij best mee. Leuk is anders, maar het was best oké. En terechtgekomen op de eerste plek op de vraag... Mijn eindexamen was een hel. Ja, ik vond het echt vreselijk. Altijd maar leren en dat gezeik. Dus zo zie je maar weer, mensen hebben echt gewoon een hekel aan examens. Ik zeg afschaffen. Bij deze, een conclusie die getrokken is uit het rapport van Maurice de Jonge Hond. Dank jullie wel voor het medewerken allemaal. Zometeen Afrojack nieuwste met Snoop Dogg, Dynamite. En eerst de Common Linnet, The Calm After the Storm. Driving in a fast lane. It's a party up in here, and if you don't know, and if you didn't come to party, then you gotta go. Hands up in the sky, wave them round from side to side. Got you feeling, how you feeling, how you feeling, dynamite. Hands up in the sky, wave them round from side to side. Got you feeling, how you feeling, how you feeling, dynamite. the shit and all the bitches loving it. I'm loving it and covering it. I never give them my government, but I'm shoving it in public. With my low key approach, you wanna be on my team? Bitch, I'm the coach. Let's go straight to the locker room, get dressed and hit the grass. Caking, making that cash, breaking, shaking that ass for a player, spray a layer, say a rhyme or two, design a shoe, I'ma do a climb or two, it's fine time, spend a little time with you. smoking on a fat blunt daarvoor de Common het tweede geworden bij het Eurovisie Songfestival Calm After the Storm. Vandaag gaan we terug naar de jaren zero's, de 2000. En we hebben drie platen waar je uit mag kiezen. En een van die drie gaan we draaien. Laat maar weten, Stefan underscore Collard op Twitter. Of um, via de Kies je voor nummer 1, Linking Park in In The End. Of heb je meer zin in deze van Outcast? ja, dat is nummer 2. Of zeg je, weet je, ik ga gewoon terug naar de goede oude Hannah Montana Disney tijden. En voor de Zero's kies ik uit Miley Cyrus en Party in the USA. Linking Linkin Park, Outcast of Miley Cyrus. Een van die drie platen hoor je zo meteen hier in het programma. Um, en welke dat is, ligt aan jou. Stefan at kan je naartoe mailen. Of Twitter, Stefan underscore Collard. De Castro bootleg, Apollo on my shoulder, komt er zo meteen ook nog aan. En dit is eerst de calling for you. And wherever you will go. So lately, been wondering who will be there to take my place. When I'm gone, you'll need love. light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand. of your day. that love might still go on in your heart, in your mind.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 Zometeen nog een democratisch item. We gaan namelijk de laatste plaat van deze uitzending bepalen. En we hebben ook nog hits. Komen eraan van onder andere uh, Kestra en Lily Allen. Eerst je weerupdate. Vannacht is het zeer lokaal een enkele regen- of onweersbui. Mogelijk met flinke windstoten. Erg zacht, maximum temperaturen van 15 tot 18 graden. Morgen veel zonneschijn, maar later op de dag een plaatselijke regen- of onweersbui. Het wordt velo 21 tot 25 graden. Vrijdag minder warm dan vooral in het noorden en oosten enkele buien. Hier is Apollo on my shoulder. programma er weer op zijn einde. Nog kleine 20 minuten op de teller. Dat betekent dat we een laatste woord gaan zoeken. De laatste plaat die we gaan draaien in deze uitzending. En ehm, die mag jij bepalen. Dat eh, mag helemaal vrij zijn en ingestuurd worden via stefan.cfmzandvoort.nl. Maar er zit een video aan vast. Er is een bepaald onderwerp waar je plaat niet over mag gaan. En anders dan mag je niet meedoen voor het laatste woord. En het video van vandaag is ondergeschiktheid. Zo, dat is een diepe. Dus bijvoorbeeld deze mag niet. James Morrison, Slave to the Music. Want een slave is ondergeschikt. Je moet luisteren naar zijn meester. Of deze, Man at Work. Want bij het werken ben je zeg maar ondergeschikt aan een baas. Dus ben je ondergeschikt, dus mag het niet. En als we het over werken hebben, deze mag bijvoorbeeld dan ook niet. Ondergeschiktheid aan je baas 9 to 5 van Dolly Parton. En als je dan ondergeschikt bent, dan moet je soms even door je knieën zakken. Dus low mag ook niet van Flowrider. Low, low, en ehm, het kan natuurlijk ook zijn dat, ehm, dat je je heel erg klein gaat voelen als je ondergeschikt moet zijn. Zij dus mag deze ook niet. Of Monsters and Men. Gaat het niet over ondergeschiktheid? Is het welkom via de mail stefan.cfmzandvoort.nl. Jouw plaat, jouw laatste woord. Hoor je hem zo meteen. We gaan hem wel draaien omdat hij leuk is. Of Monsters and Men is hier. een Little Talk.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 Ilse Ballroom kon dansen. Een dude met een iPhone een ringtone knappe dingen kan doen. Check daarvoor onze Facebookpagina en like hem ook meteen. Facebook.com slash CFM Beachmasters. Ik maal alvast absent meld bij deze voor volgende week. Volgende week ben ik helaas niet aanwezig. Linking Park voor jullie, de Zero, Sierde en Tim van ons laatste woord. Ondanks ons video ondergeschiktheid een plaat wist te vinden. Hij koos voor If I Could Change Your Mind van Heem. Gaan we draaien als laatste woord. Tot over twee weken.